met het NOS-journaal. Almere gaat tijdelijk 170 extra asielzoekers opvangen. Ze komen in een noodopvang op het terrein van het huidige AZC in Almere stad. Het COA had gemeenten gevraagd om extra opvangplekken omdat er een groot tekort is. Het gemeentebestuur van Almere zegt dat in geval van nood de stad altijd wil helpen. Ook Leiden heeft gehoor gegeven aan de oproep van het COA en vangt extra asielzoekers op. Ongeveer 70 mensen krijgen tijdelijk onderdak in een voormalige kerk. Het aantal bedrijven dat op de wachtlijst staat voor een nieuwe of grotere stroomaansluiting... is het afgelopen jaar alleen maar gegroeid, zegt de brancheorganisatie van de netbeheerders. En dat komt omdat de vraag naar stroom sneller stijgt dan de netbeheerders aan kabels en transformatorhuisjes kunnen bijbouwen. Ja, dat is ongelooflijk zuur. En eh, voor netbeheerders, wij liggen daar echt wakker van. Dit is onze kerntaak. Onze kerntaak is om ervoor te zorgen dat het licht blijft branden voor de mensen die er al aan zitten. En dat nieuwe mensen, huishoudens, bedrijven ook op dat net kunnen komen. De brancheorganisatie zegt dat het veel zal helpen als inwoners en bedrijven minder stroom gebruiken tijdens de piekuren. Het verlagen van accijns op brandstof levert met name de bevolkingsgroep met hoge inkomens veel op. Zij maken namelijk meer autokilometers dan de groep Nederlanders met een laag inkomen. En dat heeft onderzoeksinstituut TNO geconstateerd. Daarom kan er beter geïnvesteerd worden in verduurzaming, zoals elektrisch rijden, zegt onderzoeker Peter Mulder. Het vechten tegen die hoge benzineprijzen is heel erg duur. En uiteindelijk is dat niet de echte oplossing. De echte oplossing is minder benzine gaan gebruiken. En dan moet je dus investeren in die alternatieven. De politiek kan er volgens Mulder voor kiezen om mensen met lage inkomens te helpen om over te stappen op elektrische auto's. Bij Horst aan de Maas in Limburg is een illegale slachterij ontdekt. Er stonden vier volwassen vleesvarkens op het terrein zonder oormerk... en ook lag er overal slachtafval op de grond. Het vlees werd op hetzelfde terrein verpakt en verkocht in een illegale winkel. De inspectie heeft de dieren in beslag genomen en procesverbaal opgemaakt. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht klaart het op bij 1 tot 4 graden. Morgen vanuit het westen meer bewolking. In de middag kan het af en toe weer gaan regenen.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 All Night Long komt van het album Hotel Belvedere. Dat ze vorig jaar, februari als ik het wel heb, in 2025 hebben uitgebracht. Nou, nou het wordt een beetje een eh, best wel vol programma. Waarbij ik de aantekening maak dat ergens achterin eh, de uitzending... dat we proberen Mieke Verbergt eh, wel te spreken te krijgen. Zij is van Mix, maar zij meldt zich eh, toch nog al bij mij in de app van... Ja, ik voel me niet helemaal lekker. Nou, we gaan het meemaken. we gaan het merken tijdens het gesprek hoe lang ik dat ga doen. Want stel dat het erg lang duurt, dan nou, haken we gewoon af. Dus dat is even de, aantekening die ik erbij maak. En voor de rest hebben we in dit uur een uh, live telefoongesprek met Annette Vogel. Want er is een EP uit. En die heeft ze ehm, niet zo gek lang geleden, volgens mij afgelopen vrijdag... gepresenteerd tijdens een showcase van de Piers Songwriters Guild die avond in Volendam. En dat is ook niet het enige wat er in de Piers Songwriters... Eh, of wat zeg ik? de Piers Volendam zelf gaat plaatsvinden. Want eh, binnen nu en 10 minuten ga ik daar nog wel wat meer over vertellen. Eh, dat is één. En in het eh, laatste uur heb ik dus dan Mieke Verberg van Mix. En twee opgenomen interviews met Just en met Guillaume Dumas van de Deadlabs. Just gaat voor, over dat album met Water onder de brug. Dat gaat zeer binnenkort verschijnen. En voor de rest hebben we een aantal nieuwe singles. Bijvoorbeeld die van Noland. Want die heeft ook weer stiekem een nieuwe single uitgebracht. Zonder dat ik het wist. Maar hij heeft hem wel uitgebracht. Eh, dus dat eh, gaat straks ook nog ergens zijn beslag eh, krijgen. En hetzelfde geldt voor de nieuwe van Melanie Ryan. Die heb ik nog even vanmiddag aan de telefoon ergens op een weg tussen Vogelzang en Aardhout. Nou, dan weet je het ongeveer wel. Nu weer verder met de muziek. En die hebben we al een paar keer laten horen. En waarom ook niet. Hier is Arjan met Straight Line. to places I've already been. I've seen those faces and I know this place. And this is not where I want to be, need to be. And I've been running up those mountains. Felt right back as soon as I got up. And I've seen and this is not where I want to be, need to be. So how do I move my bare feet left? Or how do I turn them right? Is there somebody to show me how to walk a straight line? How to walk a straight line? straight line. Is it really true what they say? Is this really what you accuse me of? Are you ready for a Pyrrhic victory? I'm not sure you understand the odds. Are you ready to lose it all at the risk of being wrong? Will you end up without friends or love? Will you end up at all? I remember in Italy, the sun beating down on the waves. Talking Socrates over sardines. With you, my mind was always at ease. There's a true artist temper there, but the fire may run too high. I was bound to end up without your love what the hell am I supposed to do to prove my lasting love to you? You took my heart and broke it in two. One day you'll be sitting in your rocking chair with flowers in your sunburnt hair. And you'll think of me, how I loved you so, and how I tried to get through. to get through. get through. Yes, you'll think of me, how oh, I loved you so. Now I try to get through. Yes, you'll think of me, how oh, I loved you so. Now I try to get through. What the hell am I supposed to do? Dat is de single die PJM Bond op dit moment uit heeft. En 12 april gaat hij de Piers Volendam. En dat is dus niet de Songwriters Guild, maar eh, in de zaal zelf. Spelen uh, in complete banduitvoering. En ik eh, mag erbij zijn. Dus dat gaat wel goed komen. Daarvoor Aion, die maakte volgens mij ook onderdeel uit van diezelfde Piers Songwriters Guild. En Straight Line. Dan naar vorige week. Want inmiddels heeft zij ook een nieuwe single uit. En die heeft ze vorige week al laten spelen. En die uitvoering ga je ook horen. Dus onze eigen versie. Un vitro tranquille van Lisette Aviva. Massively resemble all my loved ones. Paint me a picture. with my bachelor's degree. Show me in the that you found me Before you took the boards from off my windows The barricades from off my doors Please paint a picture of me Paint a picture of tendency to progressively resemble all my loved ones. Paint me a picture before I'm entirely. yourself somewhere far away. Leave out my achievements. They were never enough of an excuse to be displayed. please leave some white on the canvas. I can fill in the friends that have stayed someday after I have polished the worst blemishes in my personality away. Please paint a picture of me, paint a picture of me. I have this tendency was een beetje een nostalgische uitzending. Die van augustus, ergens in 2025, toen de Volendamse kermis aan de gang was. Toen had Jacob die Edward het eh, lumineuze idee om een beetje een soort vervangingen te zorgen voor het eh, programma Roy Draait Door. Waar ik altijd naar luister, want die eh, doet helemaal niks tijdens die Volendamse kermis. En toen kwamen ze alle twee deze kant op. Jacob die Edward en Roy de Smet. En Jacob die Edward heeft toen dit nummer gespeeld. Paint Me a Picture. En dat is nergens eh, verder eh, te vinden. Alleen bij ons. En ja, ik weet misschien niet helemaal zeker of er iemand anders is die, die die opname nog ergens heeft laten horen. Het zou zomaar kunnen zijn dat uh, de Vallendamse omroep dat nog gedaan heeft. Un vitro tranquille, die hoorde je daarvoor. Ook een eigen opname, want die heeft ze vorige week nog gespeeld. Lisetta Viva, de nieuwe single van haar. En er komt nog nieuw materiaal aan. Maar wanneer? Dat weten we niet. Na, dit, eh, na deze single van La Plaine Lune van uh, Vogel... want zo moet ik het eh, noemen, want ze doet het niet helemaal alleen aan deze Annette Vogel... Met Mario Kaspers werkt ze samen. En ja, La Plaine La Plaine Lune is het nummer wat op Chanson de Voyage staat. En die heeft zij afgelopen vrijdag ten doop gehouden tijdens een, eh, ja, een avond, een showcase was het eigenlijk. Een avond van de Piers Songwriters Guild. En daar gaat hij weer in de Piers Volendam. Dat is diezelfde plek waar PA en Bond op 12 april ook gaat spelen. En daarom eerst Laplein Lunde ga ik even proberen Annette aan de telefoon eh, te krijgen over de EP. En daarachter draaien we nog een eh, nummer. Maar die Laplein Lun, Laplein Lun, die heeft ook nog iets bijzonders. Dat ga ik je zo eh, laten horen. En dan zal ik pas na het eh, nummer dat wij na het gesprek eh, laten horen... zal ik je nog een gelijkenis laten horen met een ander nummer. En die komt ook uit de buurt daar vandaan. Maar voordat ik je dat ga vertellen, ga ik eerst dus, zoals beloofd, Laplein Lun laten horen. n'importe quoi. stemmige single die uitgebracht is. Een tijdje terug alweer eh, op het King Forward record label van, eh, van Frank Bond en consorten. Eh, La Plaine Lune. En ik weet niet of ik het correct uitspreek, maar dat kan ik meteen vragen aan de dame die aan de telefoon die het ook heeft uitgevoerd. En dat is Annette Vogel. Goedenavond. Hallo. Ja, hallo. Heb ik het goed uitgesproken of niet? Ja, ja, gaat, ja, een beetje wel. planlune ja. la Ja. Ik heb ook op moeten oefenen hoor. <laughs> ja, ehm, eh, even voor de mensen thuis. Ik eh, wil nog wel eens luisteren vinken eh, naar een ander radioprogramma. Dat heet Podium 107.1. Dat is jou ook niet geheel onbekend. En daar staat jou ook twee of drie keer zelfs in, heb ik begrepen. Oh, van Woerden? Ja, van Maarten Verduin. Ja, oh ja, nee, ja, met, bij Maarten, ja, klopt. Ja. leuk programma inderdaad, ja. ja. ja eh, maar dat was nog totaal iets anders wat je toen eh, hebt laten horen. want de laatste tijd is het eh, Franse chansons, toch? ja, klopt. Maar ik ben inderdaad daar al wel een aantal keer geweest met mijn Engels, Engelstalige repertoire. Ja. Alleen, ehm, ja, omdat Mario en ik dus heel vaak naar Frankrijk gaan, op straat spelen... Ja Ehm, dacht ik van, misschien is het toch wel eh, leuk om talige liedjes eh, om te zetten naar liedjes. En dat heb je gedaan? Ehm, sorry? En dat heb je nu gedaan? Dat heb ik eh, gedaan inderdaad, ja. ja. Ja. En toen we dat gedaan hadden, toen had ik gevraagd aan iemand die ik ken die Frans les gaf. Ik vroeg van, waar kan ik nou eigenlijk spelen met die liedjes dan? En die zei van, nou, misschien moet je gewoon je aanmelden voor de concours de La Chanson. Mm. Eh, want ehm, hij wist het verder ook niet waar je met Frans terecht kon. En uh, de Concours de la Chanson, dat is dus een, een eh, zang, ehm, Franse zang, een soort zangwedstrijd. Mhm. Dus daar hebben we toen auditie voor gedaan. En toen konden we meteen in de finale meedoen. Dus het was super, super bijzonder, vond ik. Ja. Maar dat hebben we ook laten horen in, in Woerden bij Maarten. Ja, en nu, eh, nu hebben we een EP gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Dus eh, er zit toch... Eh, en dan is er ook natuurlijk een link met Volendam. Ja, en die vakbroeders, die ken ik daar. tot Haver en Gort in de, inmiddels wel. want voordat we nog even verder gaan over het Franse verhaal... je komt in, ineens bij Kick Forward Records terecht. En bij de Peer Songwriters Guild. Hoe is dat dan, in, hoe is dat dan gegaan? Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik een, een cursus deed songwriting... Hm bij Panna van Vriet En eh, Frank die eh, speelde daar ook een rol in. Ah, en eh, op een gegeven moment in Volendam, toen zat, zaten alle songwriters eigenlijk bij hem in de studio. Mhm. En dat vond ik al leuk. En ehm, toen later hadden Frank en ik het erover. En toen dacht ik van nou, misschien is het gewoon leuk sowieso om bij hem op te nemen. Mhm. Maar wij zijn eerst, Mario en ik zijn eerst een paar keer geweest naar, um, ja, naar het Songwriters Guild in Volendam. En dat vinden wij een heel erg leuke, hele leuke open mic. Dus daar waren we eigenlijk eerst een paar keer geweest. En daarna ontstond dat contact eigenlijk met Frank. Hm. En ja, toen zijn we de studio ingegaan. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus het heeft wel een, eh, een aanloop. En uiteindelijk is eh, deze EP ook bij het eh, King Forward record label uitgekomen. Je, hebt hem, je hebt hem ook ten doop gehouden tijdens een Piers Songwriters Guild avond. nog binnen een week geleden is dat nog. Dat is afgelopen vrijdag het geval geweest. Hoe was dat? Heel leuk. Ja? ik vond het echt, eh, echt eh, erg leuk, ja. Ik vond het ook wel uh, eh, leuk dat ik even kon laten zien dat ik zelf de fluit heb ingespeeld. En dat het een ah. simpel sopraan blokfluitje is. Ja. Een altfluit. En ehm, ja, ik vond het heel leuk om toch even te laten horen hoe dat dan werkt. Ja. Ik vond het echt een leuke avond. Uh, dan is natuurlijk ook die, die, die vraag, die voorliefde voor Frankrijk. waar komt die dan in? waar komt die dan vandaan? Nou, ik denk omdat eh, toen ik nog heel jong was, toen eh, ben ik, uh, had ik een droom om rond te gaan reizen met mijn gitaar, om te liften. Hm? En mijn eerste stop was Parijs. En dat was ook meteen zo'n beetje een van mijn eerste straatoptredens. dat was dan in de metro van Parijs. Hm? En ehm, dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. En Frankrijk is vooral een land waar ehm, er niet heel erg moeilijk wordt gedaan over straatmuziek. zeker geen versterkte muziek. Er wordt wel steeds een klein beetje moeilijker, maar op zich... Hier in Nederland eh, is het eigenlijk gewoon verboden om versterkt te spelen. Maar in Frankrijk eh, ja, dus, dus, het is gewoon heel makkelijk om daar te spelen. Dus vandaar, en het is natuurlijk een heel mooi land en ehm, we gaan vaak naar het zuiden waar het mooi weer is. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk. Ja, en, eh, dan zag ik ook nog vliegensvlug, want ik zat eerst te zoeken, waar is die EP toch in vredesnaam gebleven? Toen kwam ik eerst op een andere Spotify verhaal uit. En daar stond ook een Franstalig nummer op. En dat die beelden die ik daar rechts in die hoek van die Spotify zag... dat leek verdacht veel op Schiermonnikoog. Ja? Eh, ja, want eh, hoe belangrijk is zo'n eiland voor jou dan weer? Want ik ken Schiermonnikoog, want daar ben ik ook meerdere malen oh. geweest. Dus vandaar, <laughs> dus nou, vandaar de vraag. Ja. ja. Nee, nou ja, mijn moeder is, eh, is een eilander. Ah. die is daar geboren en getogen. En, dus ik kom daar al vanaf, nou, vanaf baby zijnde, kom ik daar op Schiermonnikoog. Ja. En ik organiseer daar ook jaarlijks eh, het zogeheten Schiersongfestival. Festival, Een hele ook festival voor, voor singer-songwriters. Dat loopt ook heel erg goed. Ja. Maar ik heb dus best wel een stevige band met Schiermonnikoog. Ja, wat ja. ik daar ook. Eh, ja, ja, ja dat, dat zag ik. Ik denk, hé, hey, dat eh, lijkt wel de Bergplas eh, waar, waar, dat, waar dat even geschoten is. Dus ja, dan, dan heb je mij ook heel snel. Want ik bedoel, ik ben een, ik ben een verknocht ganger naar de, naar de Waddeneilanden. Ik ben op Schier dan meerdere malen geweest. Tegenwoordig kom ik vaker op Ameland. Maar daar, ja, daar zitten een paar vrienden van mij. Maar goed, de, ik, ik het wel. En ik denk, dat wilde ik ook even weten van Annette, van hoe zit dat dan? Eh, dus maar je hebt eh, gewoon een eh, schiermonnik verleden in dat, in dat ja, zeker. Ja, we gaan ook spelen bij de Backplas van de zomer, inderdaad, optreden. Ja, ja. dat is een beetje even in het kort alles bij elkaar opgeteld. dan heb je dus de EP uitgebracht met Franstalig werk. Ehm, hoe zit het in, de, in, de, in de toekomst? blijf je bij dit verhaal met, eh, met Franse chansons? Of eh, ga je toch nog weer terug naar het Engelstalen? Het is nog een beetje onduidelijk. Ik heb nog wel eh, wat Franse, wat Engelstalige liedjes liggen die ik nog wil omzetten naar het Frans. Mhm. En, want dan hebben wij zeker een repertoire van, nou ja, ik wil graag een repertoire van sowieso drie kwartier hebben. Daar zitten we eigenlijk al bijna op trouwens. Mhm. En, ehm, maar de Engelstalige liedjes, die, dat vinden we ook heel leuk om te spelen. Dus ik denk dat er ook nog wel een EP Engelstalig aan zit te komen. Maar we, ah. maken, eerst, we ronden eerst dit af. We gaan van de zomer ook dit de hele zomer naar Frankrijk. Dus we gaan daar veel spelen ook. Ja. En we gaan met, overigens morgen, of zaterdag gaan we ook naar Parijs. Ja. Metro, dus ehm, daar gaan we ze gewoon spelen. Dus we zitten nu wel echt helemaal in het Franse. Ja. Maar ja. Voelt dat ook een beetje als een soort van vertrouwd? Frankrijk? Franstalige eh, chansons? ja, het begint wel eh, echt te komen. Ja, mijn Frans is dus niet heel super denderend. Hm. Maar <laughs> het is, eh, ik vind het wel een hele leuke taal. Ik ben er wel heel mee bezig om het goed te leren ook. Ja. Ja. Ja, want, want dat lijkt mij toch ook heel belangrijk... dat je, het, eh, dat je dan in dat opzicht ook heel duidelijk laat blijken... hoe ehm, verweven jij bent met het land zelf... door de taal dan heel goed uit te spreken en vooral te zingen in dat opzicht. Ja, precies. Maar dat, dat komt wel goed. Want ik toen wij daar een paar weken geleden waren en wij die Franse liedjes deden... toen dachten eh, Fransen dat ik ook inderdaad Frans eh, was. Dus dat vond ik wel een groot compliment. Dus het gaat heel erg de goede kant op. Ja, <clears throat> ja, en, eh, en, en, dus de EP zoveel mogelijk beluisteren. Chanson de Voyage, zo heet die. Ja, ja. Ja, omdat we veel reizen over Frankrijk. Dus. <laughs> Ja, ja dat, hoorde je ook, dat hoor je ook wel duidelijk in terug. In, dat, dat heeft ook wel een beetje, het ademt ook, laat ik het beter zeggen, het ademt die sfeer dat, dat, Ja. Eh, dan eh, zo'n beetje de allerlaatste vraag. waar kunnen we aan vogel vinden op het wereldwijde web? Nou, ik heb een, een website en eigenlijk staat daar alles op. Eh, daar kun je alles over mij weten. Dat is www.annettevogel.nl Daar staat ook de muziek op, de linkjes. Dat is eigenlijk het centrale punt, laat maar zeggen. Ja. Annettevogel.nl Duidelijk, dan gaan we Le Mont du Coeur laten horen van de EP. Ja. ma vie. À mon ami, et toi aussi. Je vis ma vie indépendante. massa de toi dont j'ai besoin. Un beau jour, j'ai quitté ma maison. Où j'allais n'était pas une question. Je n'ai pas peur si je me perds. vie a son but. Je laisse faire ce qui sera, sera. Ce qui sera, sera. Écoute ces mots. Ce sont notre aux mots. Ce qui sera, sera. Ce sont les aux mots. Ce sont les mots du cœur pour vous. Prends jamais mon bras. Autour de toi, ce sont les mots, ce sont de très beaux mots. Oui, je t'aime, ce sont de très beaux mots, ce sont les mots de cœur pour vous. Dus dat ligt ongeveer een kilometer of 15, 16 boven Volendam. En ik eh, liet net La Plaine Lune horen van Annette Vogel. En daar zat een gitaarloopje helemaal aan het eh, begin van die single. En dat deed mij denken, ik denk dat heb ik ergens meer gehoord, eh, dit, dit loopje. En inderdaad, toen moest ik even graven in mijn geheugen. En <laughs> toen kwam dit eruit van Westone uit, uit Horen dus. Met Paperminds, dat komt van het album Alpaca heet dat geloof ik. Eh, dus daar komt het eh, vanaf. En eh, dat is een track, ik denk uit 2023, 22 die kant uit geweest. Maar dan zie ik Joost van Beek en zijn vrienden nou niet meteen Franstalige liedjes gaan maken. Daar is het de band niet naar. Daarvoor hoorde je wel Vogel en Le Mont du Coeur. we gaan gewoon fris en vrolijk verder met het hele verhaal. Want dit is ook een hele mooie single om naar te luisteren. En dat is de laatste van Christy. Can you hear it? In the quiet of the night, in the rhythm of the tides, in the prelude to morning light, a melody echoes through time. It's powerful. delicate when the wind blows. It has the quality to touch your soul. There's a symphony in a single. but that was a whole world to see. I didn't think I could see it with you. Baby, I loved you, but I was restless. All I thought about was me. You didn't have the time to show me. You thought you'd open up a seven year window a place where time has stalled. You thought you'd open up a seven year window and we'd be together apart. Baby, we had a baby to take it around the world. You couldn't take it with always working and trying to get ahead, but we drifted away in our careers. And so I opened up a seven year window, a place where time has stalled. I said I opened up a seven year window where we can be together apart. You know, it. seven year window might never close again. Moving on, future plans. Seven year window might never close again. Promises never broken and never can. van het album Theodore van Theo Siebe. Dit is een echt eigen nummer van hem. The Seven Year Window. Hij had een single eh, naar voren geschoven, maar dat was een cover. En eh, het andere deel van het hele album, dat zijn de negen nummers die daarop volgen. Maar die komen allemaal van zijn eigen hand. Ja, en dat is natuurlijk wel de moeite waard om die te laten horen. En dit staat er dus ook op. De Seven Year Window van Theo Sieber. Hij speelt onder meer samen met PJM e Bond. En het zou dus zou maar kunnen zijn dat je hem om 12 april tegenkomt als je in de Piers bent. Nu is het uh, tijd. Eh, daarvoor trouwens hoorde je Christy met Can You Hear It. Dat is ook iemand die we hier veelvuldig laten horen. En ook zij is weer bezig met Engelstalig materiaal. En het eh, wordt ook weer eens even tijd dat we met Christy even een telefonisch interview gaan doen. Nu tijd voor Melanie Ryan, want zij heeft ook een eh, nieuwe single uitgebracht. en het grappige was, eh, ik kreeg even geen antwoorden op mijn app. Toen heb ik maar besloten om even te bellen. En dat had ook nog een administratieve handeling die, eh, die ik zelf moest uitvoeren bij het bezoekerscentrum de Oranje Kom in Vogelenzang. Want ja, ik had het idee dat ik een duinkaart voor niks kreeg. En daar had ik eerst 10 euro voor betaald. Maar ja, die 10 euro die, die moest ik toch weer terugkrijgen door vertoon van een bepaalde pas. Nou, dat heb ik gedaan vanmiddag. En eh, op de terugweg, eh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga Melanie maar eens even bellen en antwoord vragen van, hey joh, heb jij nou die app van mij gezien? En eh, met de vraag van, kan ik die nieuwe single van je draaien? Die morgen uitkomt. En toen zei ze, ja hoor, geen probleem. Dus dan laat ik hem ook nu horen. Here's Bless Your Heart van Melanie Ryan, de nieuwe single die dus morgen uitkomt. I was crying in my bed. And you said that it was over, put your cold calling on my shoulder. Said you had nothing left to give. So you left me with a heart broken and our tap still open. Soon as I dried my tears, everything became so clear. You drove off into the sun. all right over like I've been stuck in the moment where I thought we were golden. But I've learned a lesson or two, let me remind you. drove a bit to the sunset, left me there with your tired trash. Took a while for the dust to settle down. Happy thinking your tire tracks to go off for the dust to settle down. You had me thinking you're high, yeah. Turns out you were a cheap land, cause I've tasted top shelf liquors now. I me there with your tire tracks for the dust to settle down. Had me thinking you're in my And you said that it was En dat was dus die nieuwe single van Melanie Ryan met eh, Bless Your Heart. De laatste is ook voor een deel afkomstig uit Volendam, namelijk de band van Dick Wakman. One Clueless Friend and Take a Deep Breath. Sluiten we het eerste uur mee af.